Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Martin Mooi, de oprichter van het dichtersfestival Poetry International, is overleden. Hij was al lange tijd ziek. Mooi begon het Rotterdamse gedichtenfestival in de jaren 70. Had het idee ervoor opgedaan in Londen. In korte tijd groeide het festival uit tot een toonaangevend internationaal evenement. Door Moois inspanningen ontstonden ook de Gedichtendag, de Poëzieweek... en wordt sinds 2000 de Dichter des Vaderlands gekozen. Martin Mooi is 83 jaar geworden. Ook het lichaam van de zesde klimmer die omkwam op de Mont Blanc is gevonden in een bergspleet. Vanochtend werden al vijf andere Franse klimmers teruggevonden. De zes ervaren klimmers zijn gevallen. Mogelijk had dat te maken met de sneeuwstorm waarin ze terecht waren gekomen. Op de Mont Blanc komen elk jaar gemiddeld 59 mensen om het leven. De Verenigde Staten bepalen binnen een paar dagen hoe de duizenden gevluchte Jezidis in Noord-Irak geholpen kunnen worden. President Obama denkt na over verschillende opties, zegt zijn veiligheidsadviseur. Volgens hem is een luchtbrug naar de berg waarop de vluchtelingen vastzitten een mogelijkheid. Ook is het maken van een veilige doorgang een optie, waardoor de Jezidis zelf weg kunnen. De veiligheidsadviseur wilde niet uitsluiten dat de VS ook militairen inzet voor een humanitaire missie. De Jezidis zijn op de vlucht geslagen voor IS-strijders. Melkpoeder en boter zijn door de Russische boycott in een week tijd een stuk goedkoper geworden. In de groothandel is de prijs voor 100 kilo boter met 7 euro gedaald. Die van melkpoeder met 35 euro. In de winkel is van de lagere prijzen voorlopig nog niets te merken. Vaak hebben supermarkten lange termijn contracten afgesloten met leveranciers. Over een paar maanden werkt de prijsdaling waarschijnlijk wel door in de winkelprijzen. Het weer nog. Vanavond is het vrijwel overal droog. In de nacht neemt vanaf zee de kans op een bui weer toe. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 12 graden. Morgen vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook geregeld. Het is dan ongeveer net zo warm als vandaag, zo'n 20 graden. Vrijdag iets warmer, dan wel meer kans op onweer.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 I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want fame and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face. the I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction.